Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra en dit is het nieuws van NOS op 3. Balen als je op zoek bent naar een nieuwbouwhuis. Er zijn er vorig jaar minder bijgekomen. Bijna 70.000 nieuwbouwpaleisjes werden erop geleverd. Zo'n 5.000 minder dan het kabinet graag wil. Het kan komen door de nieuwe stikstofregels. Veel bouwprojecten lagen daardoor stil. Geen rellen of plunderingen gisteravond op de vijfde avond met de avondklok politie probeert snel in te grijpen als ze signalen krijgen dat het ergens mis dreigt te gaan. We zien op sociale media nog steeds heel veel berichten, ook door het hele land heen. Maar ik kan u melden dat wij eh, een man of twintig hebben aangehouden die vanuit huis deze opruiming deden. En die zijn door ons opgehaald en die zitten nu eh, in een politiebureau. En ik denk dat dat ook helpt. Er is iemand opgepakt voor de brand gisteravond op het terrein van een pretpark in Rotterdam. Het theatergebouw van het Plaswijkpark ging in vlammen op. Er is al een crowdfundingsactie op touw gezet voor het familiepark in Rotterdam. Daar is 45.000 euro binnengehaald. Het toerismekantoor van Nieuw-Zeeland is helemaal klaar met influencers. Die maken ontzettende clichéplaatjes van de natuur in Nieuw-Zeeland. En vervolgens komen er hordes toeristen precies dezelfde boring selfies maken. Dan wordt het veel te druk op die plekken en dat is gevaarlijk. En daarom komt het toerismebureau met een campagne... in de hoop dat toeristen daarmee stoppen als ze weer naar Nieuw-Zeeland mogen. Hi guys! I've seen all this before. Yeah, we all have. It's just really hard sometimes, you know? Because there are so many great other photos to take besides your usual gram shots, you know? What you need to do is you need to think outside the square. Beetje out of the box denken dus. Het grootste probleem doet zich voor bij Roy's Peak op het Zuidereiland. Daar staan vaak hele rijen toeristen op elkaar te wachten om dezelfde foto te maken. Dat je zo van achteren met je armen gespreid staat met een spectaculaire afgrond op de achtergrond. Het weer is bewolkt. Vanuit het zuiden gaat het flink regenen. In het uiterste noordoosten kan wat natte sneeuw vallen. Het wordt daar 2 graden, in het zuiden 11.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 So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Ah, you're looking for a girl like me. Oye mami, estoy buscando una chica así. Oye mami, estoy buscando una chica pero otras y eso es. So Boricuas and Colombianas. In East LA, I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana. Uh. So they tell me that you're looking for a girl like me. Oye, mami, estoy buscando una chica sí.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het ziekteverzuim in de zorg is vorig jaar gestegen naar recordniveau. Dat meldt het FD op basis van gegevens van dataonderzoeksbureau Vernet. Dagelijks zaten gemiddeld 63.000 zorgmedewerkers thuis, 11% meer dan in 2019. Er is nog geen oplossing voor de ruzie tussen de EU en farmaceut AstraZeneca. Gesprekken gisteravond hebben nog niets opgeleverd. De EU vindt het onverteerbaar dat AstraZeneca veel minder coronavaccins levert dan was afgesproken. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid waarschuwt voor een verhoogde kans op binnenlands terrorisme. De bestorming van het kapitool door Trump-aanhangers zou extremisten aanmoedigen om ook zoiets te gaan doen. Het weer, regen, mogelijk wat natte sneeuw. In het noorden wordt het 2 graden, in het zuiden mogelijk 11 graden. How do you feel right now? Are you feeling bold? Cause I'm doing better I just wanted to tell you That I'm okay I hope you never feel the same I'm doing fine without you, babe Not gonna help you Try to get you back up on your feet Cause I'm doing fine without you, babe I don't want you to stay feeling broken don't think I can take this no more unbelievable unbelievable.